Over het verloop van de onderhandelingen is niets gezegd. Het eerste doel van de gesprekken is een staakt het vuren. De Eurolanden praten maandag verder met Griekenland. Dat heeft de voorzitter van de Eurogroep minister Dijsselbloem gezegd na een overleg in Brussel. Er is nog geen akkoord met de nieuwe Griekse regering over de financiële redding van het land. De Griekse minister van Financiën Varoufakis zei dat het nooit de bedoeling was om nu al een akkoord te sluiten en dat het goede gesprekken waren. Bronnen rond de onderhandelingen zeggen daarentegen dat Varoufakis wel degelijk akkoord was met een verklaring, maar dat hij na een telefoontje met Athene werd teruggefloten. In Italië is de kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia veroordeeld tot 16 jaar cel. Francesco Schettino is schuldig bevonden aan dood door schuld, het veroorzaken van een schipbreuk en het voortijdig verlaten van zijn schip. Het OM had 26 jaar cel geëist. Bij de ramp voor de kust van Toscane kwamen ruim drie jaar geleden 32 mensen om het leven. Een filmopname bij een wasserette in Tilburg heeft tot consternatie geleid. Buurtbewoners en de politie dachten dat er een gewapende overval aan de gang was. Een buurtbewoner sloeg rond half negen afgelopen avond alarm toen hij in de wasserette twee overvallers zag. De filmmakers hadden van de eigenaar van de wasserette toestemming om in de zaak een gewapende overval na te spelen, maar ze hadden de politie, de gemeente Tilburg en de buurtbewoners niet geïnformeerd. Het weer, vannacht kan het licht vriezen.